die hier staat, heeft immers gewonnen. En daarom staan ze hier. Zo gaat dat. Wat die van de voorronde, van de vierde voorronde over deze act. Daar wil ik even mee afsluiten. En dan gaan we lekker met muziek beginnen. Ja, jij wilde al meteen beginnen voordat ik mijn verhaal deed. Deze band beschikt over de juiste ingrediënten om een optreden in deze stijl tot een succes te maken. De productie is helder en rond en bevat goede hoeks. De afwisseling tussen de vocalisten is een pluspunt. De zangeres die het afsluit is de kers op de slagroom van dit verslavende lekkere ijsje. Ik heb het over Low Energy Sound System! But I crave your gentle touch. Shadow Ja, wel een terecht applaus voor onze eerste band van vanavond. Jongens en meisjes, dames en heren. De publieksprijswinnaar van de vierde voorronde. Low Edit Sound System! Juist, en eh, als u meer hierover te weten wil komen, kunt u, het altijd, eh, kunt u het altijd nog volgen via de sociale media uiteraard. En nog veel meer van dat soort gedoe. Ehm, wij gaan hier eh, ASAP ombouwen. We zijn over 15 minuten exact weer terug. Het doet ons deugd om te zien dat u eh, met wat meer mensen bent dan bij aanvang van het concert. In ieder geval voor half negen stond het al behoorlijk vol. en Werd dat al gezellig. En ik heb zo het gevoel dat het gaandeweg de avond alleen maar beter en beter gaat worden. Graag nog één keer een applaus voor de band die het spits moest afbijten. En voor een halfvolle zaal begonnen, voor een volle zaal eindigde. Low nou, Alex Sound System! Tot zo! keep twisting. call it sea, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even So open up my eyes, tell me I'm alive. This is never gonna go our way. If I'm gonna have to guess what's on your mind. lollipop. Eh, zitten. En daar zitten dus nu ook eh, twee heren die straks eh, mee gaan doen. En op het moment dat wij dit gesprek hebben gevoerd, dan wordt dat pas later uitgezonden. En dan hebben deze twee heren ook gespeeld. Ehm, ik begin met jou Mark, want van Two Hearts Bleeding, jullie waren in voorronde nummer 2. Ja, dat klopt. Nummer 2, ja. Hoe was het om dat te winnen? Ja, dat was wel een verrassing. vooral omdat wij, wij vonden het super gaaf om mee te doen en om te kunnen spelen. Ook op dat podium toen al, dat klein, door kleine zaal. Maar wel dat super professionele podium. Die begeleiding eromheen, dat was super gaaf. Maar we hadden toen niet het idee dat we überhaupt kans zouden maken om iets te winnen. Dus dat, eh, het was echt een verrassing. Ja, want, want wat mij ook opviel, jullie hadden een, eh, een beetje elektrisch, maar dan ook met een, de accordeon. En met name jouw accordeonspel viel daarin op. En denk ik ook bij de jury. Eh, ja, die accordeon die krijgt wel een eh, behandeling. Dan ga ik even naar uh, Robert. Want ja, want het staat, je gaat straks met, met Mark samen in de grote zaal spelen. Ja, dat wordt een heel avontuur, ja. ja. We hebben net natuurlijk al even gesoundcheckt. En dat klonk weer, ja, zo'n grote zaal klinkt natuurlijk fantastisch. Dat is is wel vrij overweldigend, moet ik zeggen. Ja. Is dat dan wezenlijk anders dat je dan in die kleine zaal staat en eh, dan in die grote zaal het geluid? Eh, hoe werkt dat dan? Nou, die kleine zaal was, ja, zo, laat ik eerlijk zijn, zo vaak staan we niet voor dit soort zalen natuurlijk. Eh, op het niveau waar we nu bezig zijn. Dus ook die kleine zaal was al heel heftig, maar dit is natuurlijk helemaal... Met die soundcheck to Mark net die accordeon nou even opentrok met wat effecten eroverheen. ja, dan zie je mensen bijna zo wat achteruit springen, zeg maar. Dus hebben jullie ook nog in de tussentijd ook nog iets met nieuwe nummers gedaan? Of gaan jullie gewoon een beetje hetzelfde repertoire wat jullie hebben in eh, de vierde of nee in de tweede voorronde? Eh, gaan jullie dat eh, ook weer... Deels hetzelfde. Deels ook dingen die we toen niet hebben gedaan. Ehm, we hebben wel heel hard geoefend om er echt een soort samenhangende gevoel. Of, er zit wel veel afwisseling in, maar het is wel één set geworden naar ons gevoel dan. En daar hebben we wel vrij hard aan gewerkt, zeg maar. Eh, en we hebben ook nog visuals gemaakt. Dus eh, ja, we, hebben, proberen wel een beetje uit te pakken, zeg maar. Uh, ja. Beetje uit te pakken. Ja, hij heeft er zin in. Hoe zit het met jou? Nou ja, helemaal niet natuurlijk. <laughs> nee, ja, nee, dit is zo'n op zo'n podium spelen en ook met dat geluid. En dat, ja, dat is natuurlijk nog het allermooiste wat er is. dus ja, zin wel, ja. jullie moeten? Wanneer moeten jullie? We zijn laatste, 20 voor 11. Dus op het moment dat ik eh, met jullie gesproken heb eh, en eh, wij zenden dit uit, dan hebben jullie al gespeeld. ja. Nou ja, dat, dat zit er wel in. nog even voor de mensen die het thuis niet helemaal weten. Waar is, of waar zijn de Two Hearts Bleeding op te vinden? Op Soundcloud, op Bandcamp en op Facebook. Dus je kunt allerlei smaken kun je terecht. Eigen, eigen website moeten we nog bouwen, maar op die drie platforms zijn we te vinden. Goed, dankjewel en veel plezier. Dankjewel. En jij ook, veel plezier. Nou, dankjewel. Deze band. Dit is een band die wel lang achter de tralies gezeten moet hebben. Voor de, voor, ah, pardon, voor de voltallige jury doemt deze band uit het niets op. Hier is geen speld tussen te krijgen. Een goed onderlegde vijfkoppige band die ook de vocalen goed voor elkaar heeft. Een mooie ballade met mooie zang van de gitarist. Meer verklap ik niet. Ik stel voor dat we gewoon lekker naar de muziek gaan luisteren. Jullie ook? Geef een applaus voor Bonds on a Breakout! Howdy, folks. How y'all doing? Can't you please give me some cash? The bitch gave birth to triplets, they are ugly as hell. Ooh, and hungry as well. I saw her standing at trucks up where she stole my heart. Never man who gave my number, didn't know where she was from. She's back just up part of her nose. And I don't even look like Jermaine Otis or Jimmy Jones. Oh, there's a phone ringing on stage, and it's only nine o'clock. Howdy, Sue Roosevelt, Bush, and Breakout. That's right. Say what? Father Joe Callahan is here. All right, Father Joe, it's the lady. Which one? Which one? Jenny. train, goddamn it. I'll tell him, all right. See you after the show, baby, okay? Well, Father Joe, Jenny needs money. Again. Not again. figure out what women do on the streets at night. My Jenny leaves every evening in her finest clothes. Come on, y'all! Ooh, and leaves me with the bar. I saw her standing at a truck stop where she stole my heart. Never meant to gave my number, didn't know where she was from about her nose. And I don't even look like Jeremy Oates or Jimmy Jones. She's talking on the phone to a guy named Tyrell. He can have her if he wants to, but respect the boys as well. Well, made my mind. the last person he would meet. Everybody knew they loved each other, no one else. So they never hesitated to shoot themselves straight into hell. And when the money came, they knew it never was enough. And lovers probably know this one. It's that time of the show again the kissing act. Some love it, some hate it. We love it. Especially me. I don't even need a wig anymore. I guess it's that time. beautiful girl. <laughs> this is Johnny, and I'm his honey. I love you, Johnny. I'll pick my fights, those you could win, face to face. I cried within. To out a few, that's what I do. Then you come home. he taught me all What a man. Well, most of the songs are about women, but the next song ain't. It's about booze and drinking. And drinking. Yeah. Booze and drinking. Are you ready, Abe? Yeah. Let me put my hat on first. Right. Need this one as well?